Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ook vanavond zijn duizenden mensen in verschillende grote steden in Turkije de straat op gegaan. Op het plein in de hoofdstad Ankara zijn grote groepen mensen bijeen. En ook op het Taksimplein in Istanbul is het erg druk. De bevolking reageert daarmee op een oproep van de regering om waakzaam te blijven en de Turkse democratie te verdedigen. Intussen gaat de zuiveringsactie van president Erdogan door. Op een luchtmachtbasis in de stad Konya werd vandaag nog strijd geleverd. Een groep die aan de koe had meegewerkt bleef zich daar verzetten. Het Turkse persbureau Anadolu meldt dat er zeven mensen zijn gearresteerd. De mislukte koe in Turkije heeft aan 290 mensen het leven gekost, zeggen de Turkse autoriteiten. 100 koeplegers en 190 burgers. Zo'n 1400 mensen zijn gewond geraakt. Het dragen van een wapen rond de Republikeinse conventie in Cleveland wordt niet verboden. Dat heeft de gouverneur van Ohio verklaard. Hij reageerde op een oproep van een lokale politiebond... die zo'n verbod wil ter bescherming van de politieagenten. De bond verwees daarbij naar de schietpartij vandaag in Baton Rouge. Daar werden drie politieagenten gedood. De Republikeinse conventie in Cleveland begint morgen en duurt vier dagen. De internationale trein van Amsterdam naar Berlijn heeft in Duitsland urenlang stilgestaan vanwege een defect aan de locomotief. De reizigers moesten in de trein wachten op een nieuwe locomotief. Dat duurde uiteindelijk 3,5 uur. Al die tijd werkte de airconditioning ook niet. Daardoor liep de temperatuur in de trein flink op. Vijf reizigers kregen gezondheidsproblemen, schrijven Duitse media. Twee van hen zijn bij aankomst in Berlijn opgenomen in het ziekenhuis. Het weer tot slot. Vandaag kan lokaal van, vannacht kan lokaal nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen eerst grijs, maar later volop zon met wat stapelwolken.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 We gaan weer beginnen aan een uurtje New Age muziek Ehm, in het programma Pixel Radio. En we beginnen met, even kijken, Arn Chenoy en de Groove Projects. En de cd heet Stacy Blank Affair. Nou ja, het zal allemaal wel. In ieder geval de volgende, of de cd die daarna komt, ook gloedje nieuw. Voor wel een bekende, Ciro Hurtado. En zijn cd heet Selva. Verder informatie kan je allemaal vinden op de website peacefulradio.info. En dan eh, ja, kan je me ook even controleren of ik het eigenlijk allemaal wel goed uitspreek. Eh, ik denk het niet. Maakt niet uit. Geniet er lekker van. En ehm, tot de volgende keer alvast. dā sū ma jū nam gī dā dā jāng bī sīm jī dāng jī dūng dī nī sū dī jī sī jāng jū nī bō lā jī jī bā dō bā dī lā Healthy required Natural crossing cage cover for poured…list also sample vaccine control forother not needed and the lockdown time favour ofosure of patients seen in healthy become sick forRadio, Matthews, Basher, Anthony were linked.Tomatoeous storm, of the air pollution, establish of О̷4oo̻ Tropical estáno, Uruguay misinterpreting compounds la Hodochukha Antinua pengwe namba ju jungwe soma ishi ji jin dan tenpa nala jawu ji wun oma ne beme oma beme oma beme oma beme oma beme oma beme oma beme oma Omane beme omane beme omane beme omane beme omane beme omane beme omane beme omane Oh my ki jin su jin pe su nam jin dro la bin jin san jin dro mba yi shu mo an pe me da gun tra le ha na ha su ba shu na su shu han dong yi jin le do le jin nu ya wa nam jin na do mo le na na ji du ba me sa ba me me ji ji du ze su jin bu a zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram zorana mezawadan awalul zoram Andeuter die Sonne so Oh meine Oh, my name, no money, no money. Brasil. Foi Dona Santa, rainha do Maracatu. E famoso Vitalino na feira de Caruaru. Bumba, meu boi, meu boi, bumba. Cadê meu boi, Mateus, onde é que está? Simbora, gente! Bumba, meu boi, meu boi, bumba. Cadê meu boi, Mateus, onde é que está? No lendário São Francisco tem carranga navegar e tecem rendas com belezas. Rendeiras do Ceará, sedução, que sedução. A festa do divino, cristãos na cavalhada, pelejando como é lindo. Na Bahia tem Romaria, tem, tem sim. Flores e água de pote na lavagem do Confins. E mano, você Na Bahia tem Romaria, tem, tem sim segue a procissão. E o nosso Rio é um desafio, com seu carnaval atração. O boto se transforma em namorado, bailarino encantado e sedutor ideal. E o sacristão guarda o tesouro da famosa Salamanca do Jaral.